Jan van der Putten met het NOS-journaal. Autobedrijven lopen inkomsten mis, ze niet aan goed personeel kunnen komen. Ze zijn daardoor volgens het CBS een stuk somberder geworden over de nabije toekomst. Het vertrouwen is omgeslagen van positief drie maanden geleden naar licht negatief nu. Door het personeelstekort verwacht 1 op de 8 garagehouders dit kwartaal een omzetdaling. Australië heeft een nieuwe premier, Scott Morrison, tot vandaag de minister van Financiën. De zittende premier Malcolm Turnbull werd in een vertrouwensstemming in zijn eigen liberale partij weggestemd. Hij had impopulaire maatregelen voorgesteld over vennootschapsbelasting en de CO2-uitstoot. Scott Morrison wordt de zevende premier in tien jaar tijd in Australië. De Zuid-Koreaanse oud-president Park heeft in hoger beroepen nog hogere straf gekregen. Het Hoge Rechtshof veroordeelde haar voor corruptie en machtsmisbruik tot 25 jaar cel. Eerder had ze 24 jaar gekregen. Volgens het Hof heeft Park meer steekpenningen aangenomen dan eerder werd gedacht. De oud-president zelf zegt dat ze het slachtoffer is van een politieke wraakactie. Voor grote buitenlandse beleggers is de dividendbelasting helemaal geen issue. Dat zegt de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Institutionele Beleggers. Volgens hem vinden buitenlandse investeerders het veel vervelender... dat het kabinet Nederlandse bedrijven extra wil beschermen tegen vijandige overnames. De dividendbelasting is voor hen peanuts, zegt de directeur. Een Syrische man is veroordeeld voor het smokkelen van kinderen. Hij moet een jaar en acht maanden de cel in. De man haalde in ruim een jaar tijd vijf kinderen illegaal van Griekenland via Schiphol naar Nederland. Zelf zegt hij dat hij daarmee gebroken gezinnen wilde helpen, maar de rechtbank gelooft dat niet, omdat hij er duizenden euro's mee verdiende.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 Ja, goedemorgen met uh, How Do You Like Your Ex in the Morning. Het trio eh, Mulder en Mulder. Goedemorgen eh, ZFM Jazzluisteraars. Uh, Welkom bij de alweer zoveelste uitzending van ZFM Jazz op zondag. Een van de langslopende radioprogramma's in de geschiedenis van ZFM. Ehm, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Een programma met van alles wat uit de platenkast. En we gaan verder onmiddellijk, zal ik maar zeggen, met Ray Bryant. Laura. prachtig Ray Bryant. Uh, het stuk, prachtig eh, stuk door velen gespeeld, Laura. We gaan nu naar een eh, gitarist. En die ook een wonderlijke geschiedenis heeft, mogen we stellen. En dat is eh, Oscar Moore. Die heeft ontzettend veel succes gehad in het orkest van Nat King Cole. Hij heeft gespeeld eh, bij eh, Jamal. En eh, het grappige is, de, op enig moment, op het hoogtepunt van zijn, van zijn spelen... heeft hij zijn gitaar aan de muur gehangen... en is vervolgens nog bijna 25 jaar doorgegaan als eigenaar van een benzinestation en metselaar. Je kan maar leuke dingen in je leven willen en uh, een keus maken. We gaan nu luisteren naar Oscar Moore. This will make you love again. This will make you laugh I stake my dreams on you. This will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. I should have known to never judge a heart by a kiss. This will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see it through. all the fools I break the rule. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. Thank you. break the rule. I love you still, you see. This will make you laugh. But it's not funny to me. This Will Make You Oscar Moore. En dan gaan we nu naar Art Pepper. Art Pepper. Een uh, alt-saxofonist. Groot geworden in de periode dat de West Coast Jazz in de jaren 50 opkwam. En hij hoort thuis in het rijtje onder meer eh, Chad Baker, um, ehm, baritonman Jerry Mulligan en drummer Shelly Man. We gaan luisteren naar stuk Why Are We Afraid. Pippa, Why Are We Afraid? We gaan nog een stukje horen van deze man... wiens leven eh, gekenmerkt is door vele malen opname... ofwel in de gevangenis, ofwel in de afklik, eh, afkikklinieken. En ehm, misschien maakt dat wel dat eh, mensen die zo'n leven hebben zo mooi spelen. We gaan nu luisteren naar nog een stuk van Art Pepper. Anthropology. dat is het sextet van Ziggy Gerhard. Uh, jazz uit Duitsland. Ziggy Gerhard was een, eh, een heel goed uh, swinggroep... die geopereerd heeft van 1953 tot 2013. Een van de langst, langst achtereen spelende swinggroepen in Duitsland. En um, ze hebben ooit een cd gemaakt met alleen maar stukken van Cole Porter. Eh, waarvan we net hoorden I Love You. En ik ga nog een stuk laten horen. En dat is een, eh, een standard van Cole Porter. What is this thing called love? een mooi einde van het uh, eh, Swingtet en Brass ensemble van de Duitser Ziggy Gerhard. Dan is het nu tijd voor een oer-Nederlandse groep. Een groep opgericht in 1949 door uh, Rufy Hutting. Een bekende in de oude stijlwereld. Dat is de, een beetje de grondlegger van de Nederlandse Dixieland wordt hij genoemd. En eh, die heeft eh, jarenlang de Downtown Jazzband geleid. Ik ga nu eh, laten horen een, een, stuk waarin onder meer Menno Daams... die hier in Zandvoort ook hoge ogen heeft gegooid... de Nederlandse topklarinetist Jack Stouten... Barry Blok, een rietblazer, Eelco van Velzen... een uitstekend trombonist Rufi Huting, de leider op piano. Alex Milo op de bas. En Wim Kegel, ook een eh, oude bekende op slagwerk. En Hans Rusch op gitaar. En het nummer heet Change. Downtown Jazz Band met nummer Change. En ik laat nog een stukje horen van deze cd. Het orkest is overigens 61 jaar in de weer geweest. 61 jaar achter elkaar gespeeld. En met succes. Ik laat nog één stukje horen van de Downtown Jazz Band. En dat is de Thinking Blues. Chad Baker. Ehm, een platenmaatschappij heeft altijd ideeën over hoe ze nog meer op de markt kunnen brengen... en hoe ze nog meer de luisteraar kunnen uitpersen. En zo heeft eh, Columbia, tevens ook eh, filmproducent... Eh, een cd uitgebracht, Jazz at the Cinema. En daar staan stukken op die gespeeld worden door beroemdheden. En die allemaal gebruikt zijn, die stukken, in films. Zoals wat we nu hoorden. Chad Baker, die speelde het nummer Autumn Leaves. En dat komt weer uit de film Le Porte de la Nuit. We gaan nu naar een zangeres. Eartha Kitt. Dat is eh, Amerikaanse actrice en jazzzangeres. Ster van de Buren en bij het grote publiek bekend geworden in de jaren 60 als Catwoman in de televisieserie Batman. En als zangeres bekend geworden door de meer dan zwoele kersthit Santa Baby. En waarom is ze zo bekend? Eh, waardoor is ze zo bekend? Door haar bibberstem. Eh, je moet ervan houden. En eh, het, soms is het net zo'n lachgasstem. We hadden ooit een een mannelijke zanger Jimmy Scott... die ook een extreem hoge stem had. En eh, zij is daar een beetje de tegenhanger van.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 You must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello.